Die oefenen boven de Noordzee. Deze Nederlandse vlieger doet ook mee. Week 1 gaan we voornamelijk trainen op het verdedigen van, eh, nou in dit geval het Nederlandse luchtruim. Eh, dus het verdedigende luchtgevecht. En week 2 draaien we de rollen om. Ehm, en dan zal het eh, meer een aanvallende missieset zijn waarbij we dus strategische doelen gaan bombarderen. Het was allemaal al gepland voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Volgens het ministerie van Defensie is er aan de oefening niks veranderd. Vandaag zijn er opnieuw onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne. Het gaat gebeuren in Istanbul. De Turkse president Erdogan zegt dat hij snel hoopt op een staakt het vuren. Tot nu toe leverden de gesprekken nog niet veel op. Volgens deze Ruslandkenner valt het Rusland tegen hoe de oorlog tot nu toe verloopt. We kunnen vaststellen dat de oorspronkelijke actie om in vier dagen het hele land eh, te veroveren en eh, op de knieën te krijgen dat dat mislukt is. Daarna kregen we de operatie eh, het zuiden veroveren van de Donbass tot en met Odessa ook mislukt. En mijn indruk is dat de Russische krijgsmacht het niet aandurft om Kiev te bestormen. De komende dagen onderhandelen Rusland en Oekraïne dus weer. Een Oekraïense adviseur van president Zelensky zegt dat er vandaag waarschijnlijk geen doorbraak komt. Zelensky zei gisteren dat hij wel bereid is te praten over een neutrale status voor Oekraïne. Dus dat het land geen lid wordt van de NAVO. En deze DJ is weer terug van weg geweest. Ja, Hardwell. Hij maakte dit weekend tijdens een muziekfestival in Miami zijn comeback. Robert van de Corput, zoals hij echt heet, stond vier jaar geleden voor het laatst achter de draaitafels. Daarna nam hij een pauze. Nu is hij dus weer terug. En hoe? Hij kondigde meteen een nieuw album en een tour aan. Vrijdag brengt hij zijn eerste singles uit. Het weer. In het zuiden is het al zonnig. In de rest van het land breekt de komende uren ook de zon door. Het wordt 13 graden in Groningen en 19 in Maastricht. Morgen is het iets kouder, dan ook meer bewolking. En in het zuiden valt dan wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam.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 You can never really lie to yourself. think it's time Zo lang geleden, maar nu staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne rekent niet op een doorbraak bij de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Turkije. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren dat hij wil praten over een neutrale status voor zijn land. Het bedrijf achter e-mates spant een kort geding aan tegen de dienst justitiële inrichtingen. Via e-mates kunnen gedetineerde e-mailen, maar vanaf vandaag mag die dienst niet meer worden gebruikt van minister Weerwind. Het bedrijf vindt dat onterecht. In Israël zijn vijf mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de aanslag in Hadera. Daar werden gisteren twee Israëlische agenten doodgeschoten door IS-terroristen en vier mensen raakten gewond. De twee daders werden doodgeschoten door de politie. Het weer, geleidelijk overal zon en het wordt vandaag 14 tot 19 graden. You're the rare, rarest of creatures, like the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you. Por favor, señorita. You're the rare, rarest of creatures, like the rain in the beach.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 Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. les autres 9. the cellular, kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Oh, dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya?